Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Het kabinet en de coalitiepartijen wachten in de stikstofaanpak op de conclusies van Johan Remkes voor ze verdere stappen nemen. Dat is de uitkomst van het debat over de uitspraken van CDA-leider Hoekstra. Die wil in bepaalde gevallen meer tijd nemen voor het halen van de stikstofdoelen. De regeringspartijen benadrukten in het debat dat ze allemaal nog achter het regeerakkoord staan en vertrouwen in elkaar hebben. De linkse oppositie vindt dat het kabinet moet vasthouden aan 2030 als deadline voor de stikstofplannen. Maar de BBB is juist blij met de opstelling van Hoekstra. Er was geen meerderheid voor een motie om vast te houden aan de stikstofdeadline. Said R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces... wil de misdaadjournalist John van de Heuvel laten boeten... voor het contact dat die zou hebben gehad met een rivaal van R. Dat blijkt uit een chatgesprek dat R vanuit de gevangenis in Colombia had via een versleutelde telefoon, schrijven nu.nl en de Telegraaf. De code van de telefoon zou onlangs zijn gekraakt. Van de Heuvel wordt al jaren beveiligd. De misdaadjournalist spreekt van het zoveelste bewijs dat sommige criminelen ook vanuit de cel bezig blijven met illegale activiteiten. Twitter heeft zijn beveiliging niet op orde en heeft geen idee hoeveel nepaccounts er zijn. Dat zegt het voormalige hoofdbeveiliging van het sociale media platform... in een rapport dat hij naar het Amerikaanse congres en toezichthouders heeft gestuurd. Volgens hem wilde de leidinggevende van Twitter alleen maar groeien... omdat ze daarmee miljoenen aan bonussen konden binnenhalen. Met het bestrijden van nepaccounts en spam zouden ze niets verdienen. Het hoofdbeveiliging werd begin dit jaar ontslagen. Volgens Twitter omdat hij slecht presteerde. Volgens hemzelf omdat hij aandacht vroeg voor tekortkomingen en risico's.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 als jij jij 9. van die big views. Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek, ja we flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef? Hoe is ben Wat haal je in je hoofd? kan niet verder van mijn hart die zegt genoeg Ik zie liever altijd hoe FM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.